Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Staatssecretaris Wekers wil de subsidies voor milieuvriendelijke auto's over twee jaar afschaffen. Zo moet de vrijstelling van de aanschafbelasting verdwijnen. En mensen met een zuinige benzine- of dieselauto moeten straks waarschijnlijk ook weer wegenbelasting betalen. Het kabinet moet de plannen nog goedkeuren. De brand op de Kanthoutse Heide in België rukt op in Nederlandse richting, naar Hoge Heide en Huibergen. Er is al 400 hectare heidegrond afgebrand. 25 brandweerkorpsen, ook uit Nederland, zijn ingeschakeld om het vuur te blussen. De brand op de Kanthoutse heide werd vanmiddag ontdekt door kinderen. De Amerikaan die begin dit jaar zes mensen doodschoot en congreslid Giffords neerschoot, wordt voorlopig niet berecht. Volgens de rechter is hij zo psychisch gestoord dat hij niet eens in staat is de aanklacht te begrijpen. De man gaat nu naar een psychiatrisch ziekenhuis om te zien of hij kan worden behandeld. De grens tussen Egypte en de Gazastrook gaat zaterdag weer open. President Mubarak had vier jaar geleden met Israël afgesproken dat de grenspost Rafah dicht zou blijven om wapensmokkel naar Gaza te voorkomen. De nieuwe interimregering in Egypte wil de grens openstellen voor de meeste Palestijnse burgers. Mannen hebben wel een visum nodig. Duitsland raadt het eten van tomaten, komkommers en sla uit Noord-Duitsland af. Door die producten zijn mogelijk honderden Duitsers besmet met de darmbacterie EHEC, waardoor zeker twee mensen zijn overleden. De bacterie veroorzaakt braken en ernstige diarree, soms ook schade aan de nieren. Het Europese vliegverkeer heeft morgen waarschijnlijk geen last meer van de vulkanische as uit IJsland, zeggen deskundigen. Die denken dat de wolk vannacht in de lucht oplost. Sinds vanochtend stoot de vulkaan geen as meer uit. Tennisser Thomas Gorel is in de tweede ronde van Roland Garros uitgeschakeld. Hij verloor in drie sets van de Zwitser Wawrinka, die als veertiende is geplaatst. Schorel maakte in Parijs zijn debuut op een Grand Slam toernooi.